Odessa als havenstad heeft een hele specifieke rol in, voor de economie van Oekraïne. Eh, de belangrijke graanindustrie verloopt via Odessa, dus als je daar eh, die stad aanvalt... dan eh, richt je heel veel schade toe aan die lokale economie. Volgens Oekraïne gaat het om een van de zwaarste luchtaanvallen op Odessa... sinds het begin van de oorlog. Acht klimaatactivisten van Extinction Rebellion staan op dit moment voor de rechter. Ze worden verdacht van opruiing... omdat ze begin dit jaar opriepen om de A12 in Den Haag te blokkeren. Voor in ieder geval één verdachte gaan het Openbaar Ministerie om vrijspraak vragen we blijven bij de rechtbank, want het megaproces tegen onder andere Ridwan Taghi wordt niet met negen maanden uitgesteld. Hadden de nieuwe advocaten van Taghi wel omgevraagd, omdat ze meer tijd willen voor het doorlezen van het dossier. Maar de rechter vindt het belangrijker dat de zaak niet nog meer wordt vertraagd. En vanavond is er een bijzonder optreden in Nijmegen. Burgemeester Hubert Bruls zal dan samen met een plaatselijk ondernemer... de directeur van voetbalclub NEC en een Nijmeegs model... hun Vierdaagse lied zingen. Over de Waalbrug, door het mooie blauwe Elsbars, door de Betuwe langs Oosterhout en Lent. Maar echt! Dat <laughs> optreden begint vanavond om kwart voor tien op het Faberplein in Nijmegen. Het weer in het zuiden, het vaak zon.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 Graag tot 16 september. Achterin volgens Heaven van Chris Ria en Cressup met Everybody Got a Learn Sometime. We gaan door met normaal. De boer is troef. Kom maar. Concert. Tribute aan ABBA. De locatie paal 69, Zuidzand 3, in Zandvoort natuurlijk. En de datum is 29 juli om 10 over half tien s'avonds. De muzikanten zijn het Lucerna Quartet. De tickets zijn beschikbaar op het Fever-platform vanaf 25 euro. De volgende is You're the One, Mike and the Mechanics. before geboren in Rotterdam-Zuid. Anita Meijer trad als kind op in koortjes, eerst nog met haar broer... en er verscheen een single onder de naam Anita en René. Go Go Enjoy. Ze begon in midden jaren 70 als achtergrondzangeres, onder meer voor Patricia Pai. Ze maakte deel uit van de supergroep Holland... die in 1971 de single Hans Brinkers Symphony uitbracht. De doorbraak als soloartieste was in 1976 met The Alternative Way... Een samenwerking met Hans Vermeulen. Dit nummer werd in Nederland een nummer 1 hit en ook haar volgende single verkochte goed.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 There's no place I'd rather be on this misty morning in this old town. With only hope and a message for Got my tears flowing, got the wheels turning, got the sunshine, got ideas lighting, got the whole world beside me, got to hold on to let go. sad world. Dit was Danny Vera met Hold On To Let Go. De toegang vanaf parkeerterrein De Zuid naar het overloopterrein ernaast was opengesteld. Afgelopen week is begonnen aan het bestraten van deze toegang. Daarbij trad een verdenking van asbest op. Wat betekent dat de werkzaamheden per direct gestaakt moesten worden en het gebied is afgesloten. Er volgt nu een onderzoek op het overloopterrein om te oordelen of er inderdaad asbest aanwezig is. Mocht dat het geval zijn, dan zal het eerst volgens bestaande protocollen moeten worden afgevoerd, voordat de werkzaamheden kunnen worden hervat. Zolang dat onderzoek loopt, is een volledig overloopterrein afgesloten. Voor alle duidelijkheid, het parkeerterrein De Zuid blijft zelfs gewoon in gebruik. Carol Emerald, back it up. zomer of winter. Altijd weer ZFM. I've seen the dark. Dit waren de Pretenders met I'll Stand By You.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 Brian Poole en de Tremolo's profiteerden, zoals vele groepen, een tijdje van de opkomst van de Beatles... Na het afscheid van Brian Poole gingen de Tremolo's als groep verder... en met behoorlijk wat succes mogen we wel zeggen. Met Twist and Shout hadden Brian en de Tremolo's meteen een top 40 hit te pakken... met als hoogste notering een vierde plaats. Zonder Brian scoorden ze nog diverse top 40 hits... zoals bijvoorbeeld Silence is Golden. Hier is Brian Poole en de Tremolo's met Twist and Shout. To Z. There is no question. ZFM. waren Close to You van de Carpenters. De wereldberoemde Pride Amsterdam maakt ook dit jaar weer een uitstapje naar de Beach voor Amsterdam. Zandvoort is er trots op dat Pride at the Beach ook in 2023 is toegevoegd aan de officiële Pride Amsterdam Festival Agenda. Van zondag 30 juli tot en met dinsdag 1 augustus wordt het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Gevierd met een geweldig programma voor de LHBTI en hetero-gemeenschap. En dat alles met uitzicht op zee natuurlijk. Voor meer informatie www.prideatthebeach.com It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Celebrate Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. Celebration. We gonna celebrate and have a good time. It's time to come together.